10 dagen in quarantaine tenzij de PCR-test na vijf dagen negatief is. Dit gaat ook gelden voor mensen die gevaccineerd zijn of zelf al ziek zijn geweest. Eerder was dan alleen een PCR-test na vijf dagen voldoende. Het advies wordt aangepast omdat vaccinatie en doorgemaakte infectie... weinig bescherming lijken te geven tegen de Omicron-variant. De nieuwe quarantaineregels gaan ook gelden voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Die waren tot nu toe uitgezonderd. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald afgelopen dag. Het zijn er nu 2145, dat zijn er 95 minder dan gisteren. Ook het aantal patiënten op de IC nam iets af, dat zijn er nu 565. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 12.500 nieuwe positieve coronatests gemeld. En dat zijn 843 minder dan gisteren. Alle 19 verdachten in een corruptiezaak bij woningcorporatie Vestia zijn schuldig bevonden. Volgens de rechtbank is bewezen dat de daders werkzaamheden verzonnen en sjoemelden met offertes en facturen. Vestia werd vermoedelijk voor 2,5 miljoen euro benadeeld. De straffen lopen uiteen van een taakstraf tot 2,5 jaar cel. Bulgaarse 65-plussers krijgen een bonus van omgerekend 38 euro... als ze zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarmee hoopt de overheid de vaccinatiegraad op te krikken. Die staat nu pas op 27 procent. Om de bonus te krijgen moeten mensen naast de gewone vaccinatie ook een boosterprik halen. De nieuwe premier van Bulgarije denkt dat de prikbonus 300.000 extra 65-plussers over de streep trekt. Het weer in het noorden en midden van het land duikt de temperatuur vanavond onder nul. Tussen de min 1 en de min 5. In het zuiden blijft het boven nul. En ook morgen zijn er grote verschillen. In het noorden zon en een temperatuur iets onder nul. In het zuiden regen of natte sneeuw en een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file.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 Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. like to know if something does not sound quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations.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 Het RIVM verzwaart de quarantainerichtlijnen vanwege de Omicron-variant. Voortaan geldt voor iedereen die nauw contact heeft gehad met iemand met corona... een quarantaineadvies van 10 dagen. Het maakt niet meer uit of je gevaccineerd bent of al corona hebt gehad. De Serious Request-actie van NPO 3FM heeft dit jaar ruim 2 miljoen euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar het Wereld Natuurfonds voor de bescherming van het regenwoud. Het is een stuk meer dan vorig jaar toen de DJ's door het land liepen om geld op te halen. En de hond van de man die gisteravond werd doodgereden op de A58 bij Moergestel is terecht. De hond ontsnapte uit de auto bij een tankstation en liep de weg op. De man ging het dier achterna en werd aangereden. De man overleefde dat niet. De hond is ongedeerd. En het weer in het noorden en midden gaat het vriezen vannacht. In het zuiden blijft het boven nul, maar is er kans op natte sneeuw. wonderful time of the year.